7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bloedige aanslagen... in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland ontkent alle schuld. Zijn advocaten verklaarden dat tijdens een proforma-zitting in Christchurch. Bij de aanslagen in maart kwamen 51 mensen om het leven. De beelden van de moordpartij zond de Australiër live uit via Facebook. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op 51 mensen... en 40 pogingen tot moord. Ook wordt hij vervolgd voor terrorisme. 80 overlevenden van de aanslagen... en familieleden van slachtoffers waren aanwezig in de rechtszaal vandaag. Zij reageerden geschokt toen Terrent alle schuld ontkende. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint volgend jaar mei. Werkende vaders willen graag meer bij de zorg van hun kind worden betrokken... maar maken weinig gebruik van verlofregelingen. Dat stelt kenniscentrum Rutgers in een rapport dat aangeboden wordt aan minister Koolmees... Tot nu toe maakt 11 van de vaders gebruik van ouderschapsverlof. Bij vrouwen is dat 23 Rutgers pleit voor een cultuuromslag... zodat vaders zich vrij voelen om verlof op te nemen. Iran ontkent alle betrokkenheid bij het incident gisteren in de Golf van Oman... waarbij twee olietankers vermoedelijk zijn aangevallen. Amerika wees direct Iran aan als schuldige... maar Iran zegt dat dat ongefundeerde claims zijn... De spanningen tussen beide landen zijn sterk toegenomen... sinds president Trump vorig jaar het atoomakkoord met Iran opzegde. Meer dan 50 liefdesbrieven van de overleden singer-songwriter Leonard Cohen... hebben op een veiling ruim 770.000 euro opgebracht. Cohen schreef de brieven in de jaren 60 voor zijn geliefde Marianne. Uiteindelijk leverden de brieven bijna vijf keer meer op... dan Veilinghuis Christies had verwacht. De opbrengst gaat naar de familie van Marianne. Het weer de komende uren kan er wat regen vallen. In de middag is het overal droog, komt de zon er ook af en toe bij... en dan wordt het maximaal 25 graden. Vanaf de avond is er kans op zware regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A7 van Zaandam naar Horen is bij Avenhoorn nog altijd afgesloten. Hij heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. Je kan omrijden, volgt dan voor de borden U12.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable.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 it, call it if I don't take pity. Want to see you get live when the rhythm is a ride. And my lyrics are about electricity. Y'all nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us.